4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De ambtelijke top van de Belastingdienst negeerde jarenlang misstanden. Dat zegt een oud-medewerker die nu een brandbrief aan de Tweede Kamer heeft geschreven... omdat hij intern geen gehoor vond. Trouw en RTL Nieuws hebben inzage gehad in die brief... en in de e-mails van de man, zijn collega's en de leiding van de Belastingdienst. Daaruit zou blijken dat de dienst bij zeker 40.000 mensen... ten onrechte geld terugvroeg, hoewel die nog recht hadden op uitstel van betaling... bijvoorbeeld omdat hun bezwaar nog niet behandeld was. Tesla gaat zijn eerste grote Europese fabriek in de buurt van Berlijn vestigen. Dat betekent dat Nederland, waar Tesla al een afbouwfabriek heeft in Tilburg, achter het net vist. Tesla-topman Elon Musk had eerder al laten doorschemeren... dat Duitsland een kanshebber was voor de megafabriek... die waarschijnlijk 10.000 arbeidsplaatsen oplevert. De subsidie op pelletkachels en biomassa-ketels voor huishoudens en kleine bedrijven verdwijnt per 1 januari. De nou, houtgestookte apparaten stoten minder CO2 uit dan gasinstallaties... maar dat weegt niet op tegen de negatieve effecten van koolmonoxide... fijnstof en stikstof, die ze ook uitstoten... schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Daarnaast worden er vanaf volgend jaar ook geen subsidies meer gegeven... voor installaties in nieuwbouwwoningen die niet op gas aangesloten zijn. De subsidieregeling voor onder meer warmtepompen wordt wel verlengd tot 2030. Drie jongens van 17 jaar oud zijn aangehouden... voor de gewelddadige beroving van een man in Beeldhoven. Ze hadden hem gelokt met een nepdate via de homo-dating-app Grindr. De drie werden aangehouden na een oproep van de politie vorige week... en de tips die daarop volgden. Het weer, buien, aan zee is er ook kans op onweer en hagel... en de temperatuur is gedaald naar 2 tot 6 graden. In de ochtend houden de buien aan. Later op de dag worden ze geleidelijk minder en is er ook vaker zon...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 Now, now, now, now, now I'm feeling so fly. Like a G6, like a G6, like a G6. Now, now, now, now, now I'm feeling so fly. Like a G6. Give me that mo mo Give me that crispy style.